10 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Een politieagent van de eenheid Zeeland-West-Brabant wordt beveiligd... omdat hij met de dood is bedreigd. Volgens Omroep Brabant zijn de afgelopen week meerdere mensen aangehouden... die betrokken zouden zijn bij de bedreiging. Mogelijk wordt de agent bedreigd vanwege een drugsonderzoek... bij een pand in Bergen-op-Zoom. Een criminele groep heeft een beloning van tienduizenden euro's uitgeloofd... voor meer informatie over de agent... Eind vorig jaar werd ook al een andere agent van de politie Zeeland-West-Brabant met de dood bedreigd kabinet wil dat een externe commissie gaat adviseren over de beloning van politici. Volgens minister Ollongren is het bepalen daarvan nu te ingewikkeld... omdat politici over hun eigen beloning gaan. Een permanent adviescollege dat zich buigt over onder meer uitkeringen na aftreden... pensioenen en onkostenvergoedingen moet dat probleem oplossen. Blijft wel een advies, uiteindelijk houdt het parlement het laatste woord. De VVD wil integriteitskwesties oplossen met een telefonische helpdesk... Partijleden kunnen daar advies krijgen over gevoelige zaken. Bijvoorbeeld als een raadslid van een lokale aannemer korting krijgt aangeboden voor een verbouwing. De VVD is de afgelopen jaren veel in opspraak geweest... door politici die zich schuldig maakten aan belangenverstrengeling. Het plan van minister Slop om op de publieke tv-zenders tot 8 uur s avonds geen reclame uit te zenden... kost veel meer dan gedacht. Volgens De Ster, de organisatie die de reclamezendtijd verkoopt... kost het tot 90 miljoen euro. Eerder werd een bedrag van 60 miljoen genoemd. Slop zou het verlies aan inkomsten deels willen compenseren, voor 40 miljoen. Het andere deel zou de publieke omroep zelf moeten betalen. De Ster heeft een brief geschreven aan de minister om hem op andere gedachten te brengen. Het weer zwaar bewolkt. In het zuiden en oosten hier en daar regen. Vanmiddag grotendeels droog en wat vaker zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond en vannacht trekken een paar regen- en onweersbuien over het land. Met daarbij kans op hagel- en windstoten.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 Ese ram pam pam, yeah. she Jacqueline Ari. Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. Ram it in a dance hall in a, in a You never know, say that I missed me at the Boom Shop.